Oh yeah, hard om te gaan. Hard ga niet stil blijven staan. Ik ben vet en hard, dat zou wel. De bas komt door je ziel, je voelt het staan. Ik ben vet en hard, that's how I roll. De pas komt door je ziel, je voelt het in je kloten. Ik ben vet en Make it